Jobboots met het NOS-journaal. Bij Zoetermeer wordt gevierd dat vrede de eerste snelweg openging. Het was het stuk A12 tussen Voorburg en Zoetermeer. Nederland was het derde land in Europa met een snelweg naar Duitsland en Italië. Minister Schultz van Hagen van Verkeer heeft bij een benzinestation op de route een expositie geopend met historische foto's van de snelweg. De minister maakte bekend dat het aantal files op de A12 van Den Haag naar Arnhem met 15% is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Op het stuk Den Haag-Utrecht is dat zelfs 55%. Dat komt doordat er een weg op dat stuk is verbreed. Aan het stuk tussen Utrecht en Arnhem wordt nog gewerkt. De advocaten van Robert M. hebben op bijna alle punten uit de aanklacht om vrijspraak gevraagd. Volgens hen is er te weinig bewijs. De bekentenis van M. is niet voldoende om hem te veroordelen. En het zogeheten steunbewijs, onder meer de kinderporno op zijn computer, is volgens de advocaten onrechtmatig verkregen. Volgens hen had de politie eerst een advocaat moeten toewijzen aan Robert M. om daarna pas zijn woning te doorzoeken. Robert M. staat in Amsterdam terecht voor het misbruiken van tientallen jonge kinderen. Het VPRO-interviewprogramma Zomergasten krijgt een nieuwe presentator. Dat twittert Jelle Brand-Kostius, die het televisieprogramma in 2010 en 2011 presenteerde. Er is nog niet bekend wie de nieuwe presentator wordt. In Zomergasten stelt een gast zijn of haar ideale televisieavond samen. De urenlange aanvallen van Taliban-strijders in Afghanistan zijn het bewijs van falen van de veiligheidsdiensten. De Afghaanse president Karzai zegt dat in het bijzonder de NAVO steken heeft laten vallen. Het Afghaanse leger zou wel goed hebben gehandeld. Aan de aanvallen kwamen afgelopen nacht na 18 uur een eind. 36 Taliban-strijders, 10 politieagenten en 3 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het weer, zon en buien wisselen elkaar af. Het is ongeveer 9 graden nu. Morgen eerst koud, droog en met vooral in het oosten nog wat zon.